Maar dat lukt steeds minder vaak, heeft Nieuwsuur uitgezocht. En dat terwijl er in 2019 nog extra geld werd vrijgemaakt voor extra rechercheurs. Deze ouders deden twee jaar geleden aangifte omdat hun dochtertje van vijf zou zijn misbruikt. En ook die zaak kwam op de plank te liggen. Ze zijn ten einde raad. Waanzinnig boos. Dat wij al twee jaar lang in stress, spanning en, en niks mogen doen zitten. En dat degene die dit veroorzaakt heeft gewoon door kan met zijn leven. En misschien zelfs wel extra slachtoffers nog maakt. Ja, dat is onverteerbaar. Dat is, ik ben, daar kan ik niet mee leven. Ondanks het extra geld is er nog steeds een personeelstekort bij de politie... en er worden ook meer meldingen gedaan van zedenmisdrijven. Het probleem is dus voorlopig niet opgelost. De NAVO wil meer militairen naar Oost-Europa sturen. Ze willen de troepen in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije versterken, zegt correspondent Sander van Hoorn. Er gaan dus meer militairen naartoe met meer materieel die ook operationeler zijn. Nu is toch de gedachte bij de NAVO, is het allemaal veel te symbolisch en ben je niet in staat om een eh, daadwerkelijke aanval van Rusland op een van die NAVO-lidstaten om die tegen te houden. En dan kan het inderdaad snel gaan met gewoon meer troepen fysiek, dus ook meer Nederlanders aan die oostelijke grenzen van de NAVO. Morgen wordt bij de NAVO-top in Brussel verder gepraat over de rol van de NAVO bij de oorlog van Rusland in Oekraïne. En deze man gaat toch nog even door. Ik had voor mezelf in, december al besloten om eh, niet door te gaan. Het is zeven dagen in de week en op een gegeven moment moet je daarmee stoppen. Dat is, is, if stop, dan is het de laatste job. Maar het meest waarschijnlijke is toch dat eh, Sparta mijn laatste club is. Dik Advocaat dus. De trainer van 74 gaat waarschijnlijk aan de slag bij FC Utrecht. Die club ontsloeg deze week René Haken en, staat, en nu staat de onervaren assistenttrainer Rick Kruis voor de groep.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 So I'm gonna put my time in. I won't oh, stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. come south of the border with me Blijf nog even wie je bent Groei niet te hard, mijn kleine vent Luister even, kleine heer Het is nu te laat, ik kan niet meer Oh, maar ik hou Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De top van de NAVO overlegt morgen of de termijn van secretaris-generaal Stoltenberg wordt verlengd in verband met de oorlog in Oekraïne. De Noor zou topman worden van de Noorse Centrale Bank, maar zakenkrant Financial Times meldt dat er groeiende steun is voor verlenging van zijn termijn binnen het militaire bondgenootschap. Instagram geeft gebruikers voortaan de keuze hoe ze hun inkomende berichten zien. Tot nu toe werd de volgorde van de berichten, de zogenoemde tijdlijn, bepaald door een algoritme. Nu wordt het mogelijk om chronologisch door berichten te scrollen. En bondscoach Louis van Gaal is zaterdag waarschijnlijk toch gewoon bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Denemarken. De coach heeft corona, maar zijn isolatieperiode loopt morgen af, vijf dagen nadat hij voor het eerst klachten kreeg. Het weer vannacht helder, minima tussen 0 en 4 graden, vorst aan de grond. Morgen zonnig en 15 tot 18 graden.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 Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur. d'abord tu m'idéalises Avant que tu me méprises Ok d'accord tu piqueras des crises Ensuite ben, tu feras tes valises Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras Tu diras c'est pas grave ouais mais tu débarrasses Tu débarrasses, tu débarrasses J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses Allez-y fais des gosses c'est du bonheur. pas, non mais oui je sais, ton amour viendra quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs, y'a les pipis, les caca et puis tout le reste.